Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het satirische weekblad Charlie Hebdo komt volgende week uit... ondanks de moordaanslag van gisteren op de redactie. Het blad verschijnt in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Normaal zijn dat er 60.000. Columnist Patrick Pellou heeft tegen een Frans persbureau gezegd dat het blad duidelijk wil maken dat domheid niet zal overwinnen. Het overgebleven personeel komt binnenkort bij elkaar. Het is heel moeilijk, iedereen rouwt, we zijn boos en bang, maar we doen het toch, zegt Pellou. Bij de aanslag gisteren kwamen tien leden van de redactie om. In het hele land zijn vanavond bijeenkomsten naar aanleiding van de aanslag in Parijs. Op de Dam in Amsterdam spreekt premier Rutte. In Heer Hugo Waard zijn toespraken van voorzitters van Nederlandse moslimorganisaties. Verder zijn er manifestaties in onder meer Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Zwolle. Alle bijeenkomsten beginnen om zes uur, omdat op die tijd ook in Parijs een grote herdenking is. Uit het Lekkanaal in de provincie Utrecht kan tijdelijk geen water gehaald worden voor de productie van drinkwater. Het kanaal is vervuild met de giftige stof fenol, ook bekend als carbolzuur. Rijkswaterstaat zegt dat via het Duitse deel van de Rijn een hoge concentratie fenol in het Lekkanaal is terechtgekomen. De vervuiling is naar verwachting pas na het weekend verdwenen uit de Rijn en het Lekkanaal. Een Duitse verpleegkundige heeft de moord op 30 patiënten bekend. Tegen een psychiater heeft hij toegegeven dat hij 90 mensen heeft ingespoten met een hartmedicijn, van wie 30 het niet overleefden. Dat bleek tijdens het proces tegen hem. De man van 38 staat terecht voor de moord op twee mensen. In het onderzoek komen steeds meer zaken aan het licht. Het gaat inmiddels om 170 verdachte gevallen. Het weer in de late middag en avond trekt de regen weg. Vannacht gaat het licht regenen en tegelijkertijd harder waaien. Aan zee neemt de wind toe naar stormachtig met zware windstoten. Morgenmiddag neemt de wind af, gaat het harder regenen en is het 9 tot 12 graden. Ook zaterdag waait het fors. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor de Schiphol-tunnel 2 kilometer file. In de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Het plafond is beschadigd door een vrachtwagen.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 We hebben weer een heerlijk uur voor ons. Met uh, The Shadows uiteraard en ook Cliff Richard met D in Love. Die kon wilde Willem een paar weken geleden horen, maar toen had ik hem nog niet, maar nu wel. We hebben de top 3 van de eerste Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben nog een uh, kleine terugblik van een stuk of vier, vijf nummers op de top 2000 van afgelopen december. Veel plezier dit uur. We beginnen met The Animals en dan Rod Stewart. even zitten kijken naar een eh, concert van eh, Rod Stewart... in eh, de Albert Hall in Londen. En dat was redelijk tam, <laughs> totdat Ronnie Wood samen met hem op het podium ging staan. En toen vlogen de spetters daar alweer af. Geweldig. Dit was Do You Think I'm Sexy uit 1978 van de LP Blondes Have More Fun. En we begonnen met The Animals met een cover van Little Richard hit The Girl Can't Help It. Morgen is het 50 jaar geleden dat de allereerste Veronica Top 40 werd uitgezonden. 9 eh, januari 1965. En we draaien de top 3 van die allereerste Top 40. En we gaan ze achter elkaar doen. Hier zijn ze. good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. allereerste Veronica Top 40 wordt eh, morgen 50 jaar geleden uitgezonden. En dit was de allereerste top 3. Op 3 Roy Orbison met The Pretty Woman. Op 2 Lucille Starr en The French Song. En op 1, en terecht natuurlijk, de Beatles met I Feel Fine. I Love You is de vierde nummer 1 hit van Cliff Richard in de 60er jaren. En een bekantje daarvan, dat was ook niet mis. Dat heette The In Love en werd geschreven door Tapper en Bennett. You get A in biology. You get A in psychology. You're a whiz in your science class and a quiz. You're a cinch to pass, but when you're out with me, baby, you get D. D in love. Smarty cat, you're the teacher's pet. You got brains that you ain't used yet. You can name every president, yes, in school, you're a hundred percent. But when the lights are low, zero, you get D. D in love. here's your report card kissing. You gotta practice nightly, a hugging. You gotta squeeze more tightly. I recommend this remedy. Lots and lots and lots and lots of homework with me. You're an encyclopedia, baby. I can't get near to you. I know you, know your ABC, but you flunk in L-O-V-E. You got a high IQ, shame on you, you get D, D in love, yeah. practice nightly a hugging. You gotta squeeze more tightly. I recommend this remedy. Lots and lots and lots and lots of homework with me. You're an encyclopedia, baby. I can't get near to you. I know you know your ABC, but you flunk in L-O-V-E. You got a high IQ. Shame on you. You get D Die in love. You get deep, deep in love. You get deep, deep in love. Uitgebracht op 25 november 1960. En de grote hit, dit was de B-kant, The in Love. En de bovenkant, de, de A-kant was natuurlijk I Love You. Jawel. Um, heb, als je het over de cliff hebt, dan heb je het over de Shadows. En daar zijn we nu hard aan toe. Ehm, hun hit van uh, eh, 62 Uitgebracht in eh, augustus. Geschreven door Jerry Lorden. Acht weken nummer 1. Hier zijn de Shadows met Wonderful Land. En de achterkant is Stars Fell on Stockton. Wonderful Land and Stars, Fallon Stockton. En toen eh, een, journalist vroeg... hoe komen jullie nou aan de titel Stars, Fallon Stockton? Nou, daar zat geen enkele reden achter. Het had net zo goed kunnen heten Moonlight in Wigan. Ja, gelukkig is het Stars, Fallon Stockton geworden. De volgende plaat is weer voor een jarige Job en niet zomaar één. Het is eh, voor Sandra van der Veen, mijn nichtje uit Rode School. Ik ga niet eh, zeggen hoe oud ze geworden is. Ergens tussen de 20 en de 50. Zoek het lekker zelf uit. Eh, maar hij gaat gespeeld worden op aanvraag van haar man Sibrand van der Veen. Het is Joe Cocker met het fantastisch mooie You Are So Beautiful. Rechte keuze van Siep voor Sandra. You Are So Beautiful van Joe Cocker. Ehm, we gaan weer even wat aandacht besteden aan de top 2000 van afgelopen december. We hebben er weer een aantal op een rijtje. We beginnen met nummer 1491.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 Nummer 1491 in de top 2000. Zo'n kleine 150 plaatsen hoger staat Paul Simon met Late in the Evening. nummer 1344 in die top 2000. Paul Simon en Late in the Evening. En op nummer 1169 uit het jaar 1984 is het The Alan Parsons Project. En Don't Answer Me. The Alan Parsons Project and Don't Answer Me. Eh, de volgende plaat is weer een eh, verzoekje. Eh, dat komt op naam van Ferry Hendricks, bedrijfsleider bij een benzinestation in Vijfhuizen. En hij wilde graag horen voor zijn zoon, want als ik het goed heb, Wigo, die vindt dit een fantastisch mooi nummer. Michael Jackson uit 1995 en The Earth Song. blood we've shed before. Did you ever stop this notice? This crying you in Speciaal voor Ferry Hendricks was dit eh, Michael Jackson en The Earth Song uit 1995. Ook even speciale aandacht voor de volgende. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Ja, ja, dit was Paul McCartney van het album Chaos and Creation in the Backyard. English Tea uit 2005. We gaan eruit met eh, de laatste vocale van deze twee uur. Die komt van eh, het groepje Het Goed Doel. En het heet Vriendschap. betekent dus het einde van het programma. Eerste programma van 2015. Heerlijk. We hebben weer genoten. En de komende twee uur gaan we gewoon door met genieten. Want Hans zit al klaar. Hij staat al in de starthouding voor de komende twee uur.